uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Het dodental door de zware explosies in de Chinese havenstad Tianjin is opgelopen tot 112. Vier dagen na de ramp worden nog steeds 95 mensen vermist. Onder hen zijn 85 brandweerlieden en dat zijn er veel meer dan de eerder gemelde 21. De brandweerlieden waren woensdagavond laat naar de rampplek gegaan om de brand die daar woedde te blussen. Toen ze net waren begonnen explodeerden de chemicaliën die op het terrein lagen opgeslagen... Er werd met water geblust en dat veroorzaakte een chemische reactie. De Spaanse politie heeft vier Nederlanders aangehouden voor grootschalige drugshandel. Volgens Spaanse media werden bij huiszoekingen in de regio's Alicante en Murcia honderden kilo's marihuana, meer dan 36 kilo speed en zo'n 2200 ecstasypillen gevonden. Ook werden drie wietplantages met duizenden planten opgerold en werden vuurwapens, auto's en ruim anderhalve ton aan contanten in beslag genomen. De Nederlanders zouden deel uitmaken van een internationale drugsbende. In totaal pakte de politie 29 mensen op. Ecuador heeft een noodtoestand afgekondigd vanwege een dreigende vulkaanuitbarsting. Sinds een paar dagen spuwt de Cotopaxi aswolken kilometers de lucht in. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. De laatste keer dat de vulkaan uitbarstte was 75 jaar geleden. De Amerikaanse zakenman Donald Trump wil desnoods een miljard dollar uitgeven om president te worden van de Verenigde Staten. De Republikein wil niet zeggen hoeveel geld hij tot nu toe in zijn campagne heeft gestoken. Dat is volgens hem niet relevant. De steenrijke zakenman benadrukt dat hij zijn campagne zelf betaalt... en dat hij zich daardoor niet de wet hoeft te laten voorschrijven door geldschieters... zoals andere presidentskandidaten. Hij zou onlangs nog nee hebben gezegd tegen iemand die 5 miljoen in zijn campagne wilde steken. Het weer, veel bewolking, in het noorden en oosten kans op regen, later ook geregeld zon. Met 18 tot 20 graden is het aan de koele kant. Maandag verandert er weinig, vanaf dinsdag geleidelijk overal droog, meer zon en hogere temperaturen.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 Los Tex-Maniacs is een formatie die bij ons nauwelijks bekendheid geniet. Hopelijk komt daar snel verandering in. En ik begin vandaag dan ook heel eigenzinnig met een drietal songs van hen. De formatie Los Tex-Maniacs trapte samen met Rick Travino af met Big Night in a Small Town.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 Straks in het tweede uur een cover van deze song. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Daniel Romano is een Canadese zanger met het country hart op de tong. In 2013 brak hij door met het album Come Cry With Me. Als je voor country gaat, dan moet je zeker naar deze man luisteren. En dan weet je ineens weer hoe country moet klinken. De titelsong is mijn favoriete track van dit album van de maand. I've Only Time Asking. Dance me to the rhythm of the wind The one that lifts the dust when you come in press those pretty petals to my skin. If I've only one time asking, shoo away the crow that's at your door. Don't let nobody tell you what you're. Rise luidt de titel van Andrea Zons nieuwe album. Vince Gill zegt er het volgende over. Dit album en Andrea's stem herinneren mij aan de redenen dat ik van muziek hou. Een mooi compliment van Vince, die ook zelf te horen is op dit album. Het album klinkt melancholisch en bevat invloeden van swing en jazz. Wel allemaal heel mooi gedaan. Luister maar naar Another Swing and a Miss. formatie werd gevormd in Toronto in 1975 en werkte plaatselijk tot 1978. Na een tussenpauze werd Prairie Oyster in 1983 nieuw leven ingeblazen. Hun stijl is enigszins gebaseerd op de rockabilly, met daarin belangrijke invloeden van de traditionele countrymuziek. Hen heb ik gekozen als act van de maand. Voor velen misschien een eerste kennismaking, maar in Canada waren ze wereldberoemd.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 Soms schurkt ze tegen de country aan. Fijne slow blues afgewisseld met uptempo songs. Party Girl is een van de songs op het album. Crossroads, Kees de Haan. Oh What a Thrill is geschreven door Jesse Winchester. Het werd oorspronkelijk opgenomen door James House in 1989. Jesse Winchester nam het dus zelf ook op. In het tweede uur de cover van, juist ja, The Mavericks. Larry en Theresa Williams brachten hun titeloze debuutalbum in juni uit. Het album bevat acht originele nummers en drie covers. Larry schreef zes van de elf songs op het album en Down on My Knees schreef hij samen met Louis Ortiga. blokje Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Victoria Eamon heeft onlangs het album Change of Direction uitgebracht, waarop ook The Bed Was Made For Two op terug te vinden is. Well Kept Secrets is eigenlijk een verzamelalbum van Spex Hildebrand, maar er staan ook twee nieuwe songs op, waarvan The Boy In Me er één is. Het Nederlands-Belgische duo Gabrielle en Mr. Fox heeft een Country Award gewonnen in Texas dit hebben ze onlangs te horen gekregen en ze waren zelf bij de uitreiking aanwezig. Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd. Sweet Mr. Songman. empty bed Talking to plants Reading Harlequin romance And slowly going This bed was made for two. How many times will the morning sunshine find me with my arms around your pillow and the black of? bed, hurting and blue. This bed was made for two. Fresh new country. buddies bullshitting about the world, having a good time till the break of dawn. Today I am a decent fella trying to be my age, a bourgeois bloke down to the ground. Instead of nighttime boozing nipping in the afternoon. I hardly ever go out on the town. I passed the midlife crisis and old age is on the way, but I still got this guitar on my knee. Picking songs and drinking beers, cracking homespun poetry. That's the boy in me. Joints are getting rusty, no more running around. My pace is seriously decreased. Instead of playing basketball, I'm putting on the green. The great outdoors make me feel at ease. But though I passed the midlife crisis and old age is on the way, I still got this guitar on my knees. Picking songs and drinking beers, cracking homespun poetry. That's the boy in dit station. Kees de Haan met countrymuziek voor iedereen. iedereen. Nobody sings a love song quite like Here's another dime for you, Mr. Songman. Sing the loneliness of broken dreams away if you can. Yeah, it's only me and you, Mr. Songman. Let me take away the night, sing away your hurt. Nighthawks met Jenna Lee. Dit is het favoriete album van de maand. Daniel Romano is een van de beste schrijvers van country songs... die er op dit moment rondloopt. Maar daarnaast heeft hij ook een uitstekende visie op dit genre. Net als op zijn vorige album heeft Romano weer bijna alle instrumenten zelf ingespeeld. Hij heeft de liedjes op ludieke wijze aan elkaar gekoppeld met een overdaad aan strijkers... en daarmee slaat hij een brug tussen de countrymuziek van de late jaren 60 en begin jaren 70 toen Chet Atkins meende dat dit genre niet meer zonder strijkers en blazers kon. All the way underhill. You always say I never now the one Jamieson Road is een country rock band uit Noord-Kentucky. Girls Drinking Song is waard om beluisterd te worden en dat gaan we dan ook doen. I sing songs that are happy, songs that are sad, songs that will break it's almost 5.30 And I'm getting kinda thirsty So I'd rather sing a song about beer kitchen.